Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De lijsttrekkers zitten op dit moment met elkaar aan de koffie. Ze bespreken hoe het verder moet na de uitslag van de verkiezingen. Sylvana Simons van Bij1 zit ook aan tafel. Gisteravond leek het erop dat haar partij net niet ging redden. Nu staat ze toch op één zetel. Het, eh, het ziet er steeds met de minuut beter uit. Eén zetel, wat kan u daarmee bereiken? Nou ja, ik denk heel veel. Ik denk dat het belangrijk is dat we in de ruimte zijn. Dat maakt enorm veel verschil in hoe er over je gesproken wordt en aan je gedacht wordt. Eh, onze belangrijkste taak is die linkse luis in de pels te blijven. En eh, links te herinneren hoe links eruit ziet. Ook Thierry Baudet is erbij van Forum voor Democratie. Die zagen we tot nu toe niet echt. Gisteravond reageerde hij niet op de verkiezingsuitslag. Hij kwam net aan bij het Tweede Kamergebouw. Nou ja, je hoopt natuurlijk altijd op nog meer. We hadden op een gegeven moment zelfs het gevoel... we gaan 76 zetels halen. Dat hebben we niet gehaald. Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben ons verhaal gesteund. En dat is een heel krachtig signaal. Dus ik ben heel blij. Forum komt met acht zetels in de Tweede Kamer. Utrecht stond vanochtend stil bij de tramaanslag. Vandaag precies twee jaar geleden. Gugman T. schoot toen vier mensen dood. Anderen raakten gewond. en raakten ook getraumatiseerd. Vanwege corona was het een kleine bijeenkomst. Burgemeester Dijksma legde bloemen bij het monument op het 24 oktoberplein waar het gebeurde. Het is voor mij natuurlijk een, eh, een eh, beladen ochtend. Maar ik denk dat het voor de nabestaanden en de slachtoffers en alle hulpverleners die hier vandaag bij waren pas echt een hele zware dag is. Want voor hen is het elke dag 18 maart. Maar als het dan zo dichtbij komt en zo eh, mensen weer op dezelfde plek zijn, dan heeft dat heel veel impact. Op het gemeentehuis in Utrecht hangt de vlag vandaag half stok. Het weer kan een buitje vallen en het wordt maximaal 9 graden. Morgen vrijwel droog, er is meer zon en het wordt opnieuw 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Walking down the street, rocking my beat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 van ZFM. Maybe we could have been friends If I met you in another life Maybe then we could pretend There's no gravity in the words we write Maybe you didn't mean it Maybe blowing was the only rhyme The only truth is whatever you decide. Some people will believe it, and some will read in between the lines. You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. So I'll be telling my 你。 106.9 FM.